do de eh, René Ames en Becky Begovic Rework. Exclusief hier op jouw CFM Zandvoort. En hij is er helemaal klaar voor in onze studio boven. Voor een 1 uur durende set. The one and only DJ Dion Sydney. Schuif je tafels, schuif je stoelen aan de kant. Op Zandvoorts grootste dansvloer. Nou, een uur lang non-stop in de mix. DJ Dion Sydney. Let's go to the beach. All right. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand, Barbara Streisand. Zandvoorts grootste dansvloer. Zie het is de naam. Mijn naam is DJ JK en zometeen na de klok van 11 hoor je mij een uur lang non-stop in de mix. Mooi je zeggen, nou, sorry, daar pas ik voor. Ik ga liever naar een feestje en wel in hier. Club Ocean. Wij hebben ze hier voor je liggen. Kaarten. Voor de DJ's Mark Benjamin, Alvaro Kennedy en Jetro Kalung. Wil ze hebben bij de studio. We hebben er hier nog twee voor jou liggen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zometeen. DJ JK non-stop in de mix. Nu nog verder met DJ Dion City.